motiveer me hier dood. Zijn moeder ziet alleen, de kamer maakt me gek, waar moet ik heen? Weet je wat we doen? Ik heb een goed idee. We stappen op de bus, rijden naar de zee. Een dagje aan de kust, iedereen mag mee. Ik bel mijn vrienden op, komen jullie mee? De hele bus vol met de busclub naar de zee. Dat is een goed idee. een leuke zonnebril, een rugzak van muziek. i does it? Thoughts of today? Yeah, thoughts of who today.